Volgens de minister maken bedreigingen steeds meer inbreuk op het privéleven van bestuurders. Grapperhaus zegt verder dat hij de mogelijkheid wil om meer geld en bezittingen af te pakken van zware criminelen. Luchtvaartmaatschappij TUI blijft vooralsnog doorvliegen met de Boeing 737 MAX 8. Dat is het type vliegtuig dat gisteren neerstortte in Ethiopië. Alle 157 inzittenden kwamen om het leven. De oorzaak van die crash van gisteren is nog onbekend. Eerder stortte ook zo'n toestel neer in Indonesië. TUI blijft dus met dat vliegtuig vliegen en heeft nauw contact met de luchtvaartautoriteiten. China heeft 90 van dat soort vliegtuigen en dat land heeft besloten uit voorzorg die vliegtuigen aan de grond te houden. Van alle Nederlanders zijn de Friesen het meest trots op hun provincie. Driekwart van de inwoners is zeer trots op Friesland... blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS en de regionale omroepen. Ook Zeeuwen, Drenten en Groningers zijn trots. Inwoners van Zuid-Holland zijn het minst trots op hun provincie. Van de ondervraagden voelt 57 zich in de eerste plaats Nederlander. Groningers, Friese en Limburgers voelen zich meer verbonden met de provincie dan met Nederland. In Overijssel voelen mensen zich meer verbonden met hun eigen streek. En in het westen met de stad. Dan nog het weer. Buien, soms met hagel of natte sneeuw. Verder zijn er windstoten en het wordt vandaag een graad of 7. Ook de komende dagen is het wisselvallig en dan wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A22 Beverwijk richting Velsen is door een ongeluk 3 kilometer file ontstaan tussen Knopend Beverwijk en Beverwijk. Een half uur is de vertraging, de linkerrijstrook is dicht. En 201 Hilversum Uithoorn tussen Vreeland en de A2 10 minuten vertraging.